Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat niet goed met sportverenigingen. De helft van alle clubs zit in de problemen of verwacht dat de komende jaren te komen. Onderzoekers maakten een rondje langs de velden... en ontdekten bijvoorbeeld dat er te weinig vrijwilligers te pollen zijn voor een bestuursfunctie. En ook moeten clubs dealen met stijgende energiekosten en zitten ze met lastige regeltjes. Een kwart van de bestuurders betwijfelt of ze het hoofd boven water kunnen houden er is meer bekend over de groep jongeren die begin deze week in België werd opgepakt... omdat ze een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Ze hadden het onder meer gemunt op de burgemeester van Antwerpen... vertelt de Vlaamse justitieminister. De naam van de burgemeester van Antwerpen is gevallen... maar dat het plot niet concreet was. Eh, onze diensten hebben eh, geen risico genomen. En van zodra dat er eh, sprake was van geweld, aanwezig van geweld... is men disruptief tussengekomen. Het zou gaan om geradicaliseerde jongeren die van plan waren om de burgemeester van Antwerpen te vermoorden... omdat er een hoofddoekverbod geldt voor veel personeel in de stad. En wil je aan de bak, in de bak, nou, dan moet je in Lelystad zijn. De gevangenis daar zoekt namelijk personeel, heel veel personeel. Wat wij zoeken is, zijn bewakers, zijn PIW'ers. Dat is wat in de volksmond de wordt genoemd. Dat zijn de mensen die rechtstreeks met gedetineerden omgaan. Maar ik zoek ook arbeidsmedewerkers. Ik zoek verpleegkundigen. Ik zoek nou ja, als je, als je in de gevangenis wil werken, laat het vooral even weten. De gevangenis heeft een spandoek naast het gebouw gehangen... in de hoop sollicitanten te trekken. Twee jaar geleden adverteerden ze op stadsbussen... maar dat leverde niets op. Voor de gedetineerden is het te hopen dat de nieuwe zoekactie wel succesvol is... want door het personeelstekort moeten ze meer in hun cel zitten. En het weer nog vanochtend veel wolken en op steeds meer plekken regen. De rest van de dag eigenlijk meer van hetzelfde. Het is grijs en vooral in het zuiden erg nat. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Diemen Amstelveen, 3 kilometer file bij knoop het Holendrecht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer staat bij Amsterdam Oud-Zuid 7 kilometer file.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 But I kinda like it. Mm -hmm. I miss your voice? That you kill my joy, but I'm still surviving. Used to be an insomnia. sleep over you I'm losing sleep over you I'm losing sleep over you does love so deep Leave you to stain sheets What you really hiding Ooh, All the pillow games All the nights you lies.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 geliefde of zijn grootste geheim. En maak je je vrij. Maak jij je vrij van hem. Of kies je voor iemand die er nooit echt voor jou zal zijn. En stel jezelf de vraag. Ben jij niet veel meer waard dan de lippenstift op zijn kraag?